Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen. Dat de Turkse media. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Turkse stad Edirne, vlakbij de grens met Griekenland. De trein met 360 inzittenden ontspoorde, vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf wagons liggen naast het spoor. Volgens de Turkse autoriteiten is het gebied door modder lastig te bereiken. De reddingsactie in de Thaise grot is opgeschort tot morgenochtend. Duikers moeten even bijkomen. En ze hebben tien uur nodig om de zuurstofflessen in het grottenstelsel te verwisselen. Inmiddels zijn vier jongens naar buiten geloodst. Ze moesten een tocht afleggen van vier kilometer. En dat gebeurde voor een deel onder water. Maar ze maken het goed. Acht jongens en hun voetbaltrainer zitten nog vast in de grot. De tijd begint te dringen, want het is weer gaan regenen daar. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag stortregent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd. De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. En de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Slovaak Peter Sagan. Hij kwam na een rit van 182 kilometer als eerste over de finish... en is nu leider in het algemeen klassement. Sonny Colbrelli werd tweede en de derde plaats was voor Arnaud Demar. Tom Dumoulin finishte op 12 seconden van Sagan. Het weer, eerst nog opklaringen bij minima van een graad of 13. Morgen is het bewolkt bij zo'n 22 graden. Dinsdag kan lokaal wat regen of motregen vallen. En met een graad of 20 wat koeler. Vanaf woensdag weer geregeld zon en zomers warm.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 Het is eh, bijna standaard, maar het begint toch een beetje op te drogen. Het wordt weer eh, zomer natuurlijk en dan neem ik aan dat artiesten ook hun, eh, hun pauzes gaan nemen. In ieder geval, deze week kunnen we in ieder geval genieten van een nieuw album van Sherry Finzer en Mark Holland. Ze zijn ehm, nou, toch wel een beetje de kanjers, eh, een van de grote kanjers uit de New Age muziekwereld. Samen hebben ze een, ehm, een album gemaakt, Somewhere New... En ze zijn alle twee, eh, eh, spelers ja, op bijzondere fluit. Ik weet niet eens hoe het heet. Maar in ieder geval, ehm, daar gaan we mee beginnen. En daarachter komt een, een album het is eigenlijk een dubbel album. Voyage Through the Chakras van... Even kijken of die meneer eh, Lucinda Clare samen met uh, Yuval Ron... Maar het gaat eigenlijk om eh, de laatste Yuval Ron. En, want de tweede cd die bevat alleen maar muzikale werkjes. En de eerste cd is, dat gaat over geleide meditaties over die chakras. Nou, daar beginnen we niet aan hier in uh, Peaceful Radio. Dat is allemaal een beetje... Uh, ja, doet er niet toe. Goed, ga daar lekker voor zitten. Eh, verder kan je alles meelezen natuurlijk op peacefulradio.info. En dit programma ook allemaal weer terug horen. Ik wens je heel veel luisterplezier.